uur. Waterwalgemoed met het NOS-journaal. Sporten waarbij de spelers geen contact maken... zijn volgens de Telegraaf binnenkort weer toegestaan. Het Outbreak Management Team zou het kabinet adviseren... dat onder meer zwemmen, tennis en golf kan... als de sporters zich aan de geldende regels houden. Vanavond om 7 uur geeft premier Rutte een persconferentie... over een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen. Volgens de Europese Commissie krimpt de economie in Nederland door de coronacrisis dit jaar met 6,75 procent. Dat is een iets positievere schatting dan die van Nederland zelf. In alle eurolanden samen is de krimp volgens de Commissie dit jaar 7,75 procent. De verwachting is wel dat de economie volgend jaar weer flink groeit. De Eerste Kamerleden verhuizen tijdelijk naar de Ridderzaal, waar er genoeg afstand is te houden voor alle 75 senatoren. In de Eerste Kamer zelf is ruimte voor hooguit 14 mensen. In de Ridderzaal wordt elk jaar op Prinsjesdag de troonrede uitgesproken door de koning. Hoe dat dit jaar gaat is nog onduidelijk. Fractievoorzitter Azarkan van Denk is door het bestuur per direct uit de partij gezet. Hij wordt door fractiegenoten en bestuursvoorzitter Usturk beschuldigd van intimidatie van medewerkers en bestuursleden. Trommelt al langer bij Denk. Eerder vertrok fractieleider Kuzu. Dat zou te maken hebben met een buitenechtelijke relatie die Kuzu had met een medewerker. De Jamaicaanse zangeres Millie Small is overleden. Ze scoorde een wereldwijde hit met het ska-nummer My Boy Lollipop. Small was in de jaren 60 de eerste zangeres uit Jamaica die in het buitenland miljoenen platen verkocht en een van de grondleggers van de ska, een muziekstroming die later ook onder meer de Nederlandse band Doe Maar inspireerde. Millie Small is 73 jaar geworden. Het weer nog, zonnig, al kan er vanmiddag wel een stapelwolk ontstaan. Het wordt 13 tot 18 graden. In het westen kan het door wind van zee iets afkoelen. Ook de komende dagen zonnig en nog iets warmer, tot 22 graden op vrijdag.